Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie de blokkade op de A12 beëindigd. Alle actievoerders die niet zelf vertrokken zijn van de weg gehaald. De ontruiming begon kort na 5 uur vanmiddag en duurde in totaal zo'n 2 uur. De politie meldt dat 370 demonstranten zijn opgepakt. Aanhangers van Extinction Rebellion blokkeerden de A12 vanaf het begin van de middag... uit protest tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De politie was tot vijf uur vanmiddag niet beschikbaar om in te grijpen. Ze voerden actie voor een vroegpensioenregeling. Landen in Midden-Europa maken zich op voor uitzonderlijke overstromingen door de extreme regenval. De vele regen veroorzaakt nu al veel problemen, maar de hoogste waterstanden moeten nog komen. In Roemenië kwamen al vier mensen om het leven door overstromingen. In Tsjechië zitten tienduizenden mensen zonder stroom... en moest vandaag een deel van een ziekenhuis met 180 patiënten ontruimd worden. In Oostenrijk worden tientallen dorpen geëvacueerd. Ook morgen en overmorgen wordt in het gebied nog veel regen verwacht. Bij een Israëlische aanval op een school in Gaza-stad zijn vijf doden gevallen, melden de hulpdiensten in Gaza. Onder de slachtoffers waren twee kinderen. Zoals de meeste scholen in de Gazastrook werd het gebouw gebruikt als opvangplek voor vluchtelingen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt ook over dit schoolgebouw dat Hamas het gebruikte als commandocentrum. In de buurt van het Zeeuwse Kruiningen is een serval gezien. Het katachtige roofdier is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Het is onduidelijk waar dit exemplaar vandaan komt en wie het is kwijtgeraakt. Volgens de gemeente is het dier ongevaarlijk voor mensen. Wel worden mensen opgeroepen zelf geen actie te ondernemen als ze het dier zien, maar de politie te bellen. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dan koelt het flink af tot zo'n 6 graden in het binnenland. Morgen is het droog met een mix van zon en wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 All in my loving in the way that I should. Queen be good, queen be good. All good, treat me good. All in my give it up, give it up. All give it up in the way that I should. Girls are just like this. I would Girls are just like this. Girls are just like this. I would Girls are just like this. not be. one boogie woogie. not take it take it. How when him come him get it.